Verscholen tussen het groen der bomen ligt ver van hier een klein gehucht. Daar wordt een jongetje geboren, de sterren twinkelen in de lucht. Zijn moeder kust hem in vervoering, er werd zo op zijn komst gehoopt. Morgen brengt men hem vol ontroering naar het kerkje waar hij wordt geboren. er is gekomen. Een nieuw leven in het heelal. Nog onschuldig onbedreven, maar door liefde reeds omgeven. In dit aardse tranendal. Na jaren tussen het groen der bomen. Daar in dat dorpje ver van hier. Werd jongetje een stoere kerel. Zijn houding is zo trots en fier want hij vond de vrouw van zijn leven. Zijn mooiste droom komt weldra uit. Morgen leidt hij voor het altaar en dan is zij zijn liefste bruid. En de bronzen klokken luiden, bij hun klanken fantasie. En ze duiden door een luiden op een huwelijksmelodie gesproken ja hoor, zijn ze voortaan man en vrouw. Zullen zij een verder leven, samen strijden, samen streven steunend op een woord van trouw. Het is avond en rust is er op aarde, als in datzelfde klein gehucht. Een man dit leven gaat verlaten twinkelen sterren in de lucht. Zijn stervenzuur is aangebroken. Een stem zegt zacht, het is volbracht. Door kind en vriend wordt hij gezegend. En naar zijn laatste rust gebracht. En de bronzen klokken luiden. Klanken fantasie duiden door een luiden op een afscheidsmelodie. Het mysterie van het leven.